uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Kinderartsen waarschuwen voor de gevaren van ingeslikte knoopcelbatterijen. De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen heeft alle kinderartsen in het land opgeroepen om incidenten daarmee te melden. Knoopcelbatterijen zijn kleine, platte, ronde batterijen. Ze kunnen bijtend zuur lekken dat binnen twee uur een gat kan branden in de slokdarm. Sinds 2008 zijn al zeker 16 kinderen in Nederland ernstig gehandicapt geraakt na het inslikken van knoopcelbatterijen. Twee kinderen zijn zelfs overleden. De kinderartsen willen met de oproep een beter beeld krijgen van de omvang van het probleem. Ze denken namelijk dat het aantal slachtoffers hoger ligt dan tot nu toe is gemeld. De rechtbank in Utrecht buigt zich vanochtend voor het eerst over de zaak van de verdachte van de moord op Anne Faber. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld. Het Openbaar Ministerie zal wel duidelijk maken hoe het onderzoek ervoor staat. Verdachte Michael P. is niet bij de zitting aanwezig. Anne Faber verdween eind september tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd twee weken later gevonden op aanwijzing van de verdachte. In de Spaanse regio Catalonië willen de twee grootste separatistische partijen... de afgezette regio-president Puigdemont herbenoemen... De twee partijen hebben bij de verkiezingen in december een kleine meerderheid in het Catalaanse parlement gehaald. Puigdemont zit al een tijd in Brussel. De kans is groot dat hij bij terugkomst in Barcelona door de Spaanse autoriteiten wordt opgepakt. Het idee van de partijen is dat hij via een videoverbinding wordt benoemd. Het hoogwater heeft in Nederland zijn piek bereikt. Vanochtend werd in de Rijn bij Lobit een waterstand van 14 meter en 64 centimeter boven NAP gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat gemiddeld eens in de vijf jaar voor. En veroorzaakt dat geen grote problemen. Wel zijn kaders en uiterwaarden van de Rijn, de IJssel en de Waal ondergelopen. Het weer, is bewolkt. Hier en daar valt wat regen of motregen. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Het wordt 6 tot 8 graden. Ook morgen veel bewolking. Vrijdag wordt het weer wat kouder. Vanaf zondag is er kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Den Haag-Amsterdam.